Citydijkers met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet gaat met Israël praten of Nederland weer onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen kan leveren. Dat is sinds februari door de rechter verboden omdat de kans bestaat dat Israël in Gaza het humanitair oorlogsrecht schendt. Maar het leveren van onderdelen mag wel als de vliegtuigen niet worden ingezet in de Gazastrook. Demissionair premier Rutte denkt dat Israël daar niet op zit te wachten, maar gaat er wel met het land over praten. VVD, BBB en CDA willen dat Nederland weer onderdelen naar Israël gaat sturen... na de aanval van Iran afgelopen weekend. In Groningen is blij en opgelucht gereageerd op het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wet die die sluiting regelt. De Groningse gedeputeerde Suzanne Top zei dat het bijna niet te geloven is dat het besluit is genomen na al die jaren. Groningers hebben jarenlang gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan. De Groninger Bodembeweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. In Kerkdriel in Gelderland is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een autobedrijf. De vlammen slaan uit het pand en er komen dikke zwarte rookwolken vrij. De brandweer zegt dat mensen die last hebben van die rook ramen en deuren moeten sluiten. Er zijn zo'n 30 brandweerwagens ingezet om het vuur in Kerkdriel te blussen. En Ajax heeft een koste van Feyenoord de finale bereikt van het KNVB-bekertoernooi bij de vrouwen. In Amsterdam won Ajax met 2-1 na verlenging. Morgen is de anderhalve finale tussen Excelsior en Fortuna Sittard. De finale is op 20 mei op een nog te bepalen locatie. Het weer nu nog droog bij 1 tot 5 graden, maar in de loop van de nacht komen er vanuit het noordwesten opnieuw buien over. Overdag is het bewolkt, valt soms ook een bui, maar er is soms ook wat zon en het wordt uiteindelijk maximaal 10 graden.